11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie in Hongkong waarschuwt dat ze met scherp zal schieten... als wat zij noemt oproerkraaiers gebruik van dodelijke wapens maken. Die waarschuwing volgt na een dag vol geweld. Demonstranten vuurden onder meer met katapulten molotovcocktails af. Een politiebus vloog daardoor in brand. Oud-burgemeester Bloomberg van New York heeft zijn excuses aangeboden voor beleid waarmee de politie miljoenen mensen op straat heeft gefouilleerd, ondervraagd en vastgezet. Het beleid werd gezien als racistisch. Uit cijfers blijkt dat vooral Latino's en Afro-Amerikanen werden aangehouden, voor het grootste deel onschuldig. In de deelstaat Salzburg in Oostenrijk zijn zeker 80 gebouwen ontruimd... omdat er vanwege zware regenval kans is op aardverschuivingen. En in de regio's Oost-Tirol en Carintië in het zuiden... is code rood afgekondigd vanwege de sneeuwval. De scholen blijven er morgen dicht. In Italië, in Zuid-Tirol, zitten zo'n 11.000 mensen zonder elektriciteit. En in Florence dreigen overstromingen van de rivier de Arno. Landelijke politici prijzen het optreden van de scheidsrechter... die de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in de eerste divisie... 10 minuten stillegde. Er zouden Zwarte Piet-liedjes zijn gezongen... als Excelsior-speler Mendes Morera aan de bal was... en oerwoudgeluiden hebben geklonken. De KNVB gaat samen met de club bekijken... hoe de daders kunnen worden aangepakt. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. De Nederlander startte van pole position en overleefde tweemaal een herstart. Verstappen won eerder dit jaar de grote prijs van Duitsland en Oostenrijk. Door zijn winst in Brazilië is Verstappen in de stand om het wereldkampioenschap nu derde. De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft de ATP-finals gewonnen.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 Makes me feel good. Makes me, you know, you know. I love music. Always love music. Dance, dance, dance, dance. Dance Radio. Calling all clubs, calling all clubs. Be on the lookout for Mojo on the dance floor. Any disco. Now, I don't care what you say, cause I'm a big new dance. Anyway, that's the style of dancing that changed a lot over the years and over the months. I wanna put it down for old time's sake, because I know that you still can't shake because of what I have my sleeve. I tell you that it is very easy. So look around, but don't you be surprised. It's a mojo and I'm all the way live. dance to my beat. So everybody get out of your seat. You some one foot down to the ground. Then I know that you're ready to throw down. You got to twist your body from side to side. Then I figure that you won't have nothing to hide. You gotta stomp and twist, stomp and twist, stomp and twist, stomp and twist. Now one, two, three, four. Let me see your mojo. Same thing, man. Same thing, man. Same thing. anybody to my beat. What I want you to do is the same thing. Before I kick you with the big old bang, you gotta stomp and twist, stomp and twist, stomp and twist, stomp and twist. Stomp and twist. if you know how it go, let me see your mojo. little things before I go a little more to my dancing show. I wanna try some method you go for yourself, and I figure that you will not need no help. See you jump up high to the sky, and you me and twist from side to side. You gotta jump. over 11. Dat betekent dat je bent aangeland in het derde uur van de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Goedenavond en blijf nog even lekker bij. Ook de mensen in de kust- en duiststreken eh, op 106.9 op CFM. En wereldwijd inderdaad via de TuneIn app. En de website danceradio.in of danceradio.xxx. Zelfs danceradio.nl. Check it out. verzoekje inderdaad van Breuking. Deze plaat van Mojo. Jump, Stamp en Twist. Volgens mij was het inderdaad zo'n uh, bijna eendagsvlieg, deze plaat. Maar we hebben hem hier wel bij de Downtown Dance Show. Nog even wat lekkers? Yeah! Wat dacht je van deze plaat? The Divine Sounds. What people do. People do. For money. We're not funded by sponsors. We're funded by you, and that's it. Dance Radio. Dance Radio. The only friendship for life. For free. Level You're in. that lady, man? Uh. Selling that body, man. She shouldn't even done that. I know. It's crazy. Word. but that's what the vindt in het eh, Bedford-Stuyvesant Lafayette Park in eh, Brooklyn, New York. We werden toen ontdekt en kregen een aanbod inderdaad eh, van Specifieke records om een plaat op te nemen. En dat werd deze. Hun eerste 12 inch, What People Do For Money. Het was inderdaad 1984 en een hele hete zomer. En een hele grote hit. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. We zijn live vanuit de hoofdstad. de volgende is alweer aan het spinnen. Dit is de Pinch. Met de Shot Out. Eh, Gary Pincham en Samuel Rice. Zij deden wat vocals bij diverse bandjes in de, in de funk scene, funk en soul scene. Ook wat eh, instrumenten bespeelden ze. Maar besloten in 1984 zelf een plaat eh, uit te brengen. En ik zeg het wel vaker. Echt zo'n eendagsvlieg weer. Deze shot-out van de pinch. Maar wat is er met die gasten gebeurd, joh? Waarom hebben ze niet meer platen gemaakt? Dit is zo'n ontzettend lekkere funkplaat. Ik wil meer. Ik krijg er gewoon trek van. Maar goed, 1,12 inch gaat de, boeken in als eendagsvlieg. Deze The Pinch. Of Spider-Mo Records. Een heel klein platenlabel. Maar goed. Zo zijn er zoveel. Net zoals deze Russell Brothers. Eigenlijk ook maar één plaat gemaakt. Maar wel weer een hele goede electro. Je gaat luisteren naar The Party Scene. this. The party scene, and yo, maxing and relaxing in your favorite jeans. The DJ's fresh, you got neon lights, the crowd's grooving to the beat, alright. Now just imagine, the place was packed and everybody was dancing back to back. just a moving and a grooving and a doing the thing while the it just move it right, cause we are here to rock tonight. So don't you fret, just move it all, cause we are here to have a ball. Just run your fingers through your hair, just shake your body like you don't care. Just snap your fingers, move your feet. tell you one thing: We'll give it a chance. We're the type of MCs gonna make you rock. So y'all let it in the face. Give me what you music, we got the time. Now there ain't no reason we can't get down. We got the music, we got the time. Now there ain't no reason we can't get down. We got the music, we got the time. Now there. If you ready to pop, we're ready to rock, rock, rock, rock. ready to pop, we're ready to rock, rock. and it's ready for you. Are you ready? Yeah, for the slam. I guarantee it's funky for you. I've been waiting for so long to play for you my funky song. no flag. Are you ready for the fun? Come on and put a hump in your back. Are you ready for the dance? It's sticky and it's ready for you. Are you ready for the slam? I guarantee it's funky for you. I've been waiting to you my focus If you like this, low down. bijna bijna nog vliegen eh, op een heel klein platenlabel. Point South Records. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Dit is Point of View. Are you ready for the funk? Twee weken geleden hadden we Jeffrey Osborne ook al een verzoekje. The Plain Love. Ik denk, nou, laat ik maar de straight versie draaien. Maar bij mij begon het toch een beetje te jeuken. Want ik weet dat de dub versie, die is eigenlijk veel lekkerder. Vandaag heb ik wat ruimte. Ik denk, ik ga hem gewoon voor mezelf draaien. Hoe vind je dat? met deze heerlijke Plain Love uitvoering van Jeffrey Osborne. De speciale dubversie. De volledig lange versie. De versie die je nergens hoort. Nee, alleen hier bij de Downtown Dance Show. Dus reden om te blijven luisteren. Elke zondag tussen 9 en 12 uur. De lekkerste old school uit de clubs van Wellier. Uit de 80s en 90s veelal via vinyl of cd. Maar zo komt het jouw kant op. Deze plaats, eh, ja... Eh, een, van de nummer 1 eh, noteringen in de hitlijsten van de Electro. Ja, ja. Speciaal voor Ferry Veenstra. Je zit vast op luisteren. Deze komt jouw kant op. De mannen en dames van Nucleus. Met hun tweede hit, The Jam On It. What's it? Jay Mooney. And don't you dare too early station was banned from the airwaves by legal court for a crime they didn't commit. These men tried to escape from the Dutch radio authorities to the Amsterdam underground. Today, still wanted by lots of old school music lovers, they survive as radio freaks. If you have a musical problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can tune into Dance Radio. More music refusing to stop. Let's bring the jam back to Amsterdam. Oh yeah, Amsterdam. Lonnie Wood, a.k.a. Phase 2. Een eh, gravity graffiti artist eh, uit eh, New York. Collega van Zar. <laughs> Met een eerbetoon aan de Roxy. Roxy was een hele populaire club toen de tijd. Begon eind jaren 70 als een roller disco. En groeide uit inderdaad tot een hotspot. Heeft zo'n 30 jaar bestaan geloof ik in New York City. Om exact te zijn Manhattan. En mag zich inderdaad in het lijstje scharen van uh, clubs zoals Studio 45, 54, eh, Palladium, Densitaria, The Limelight en dergelijke. Place to be. Ik zie alweer jongens, hey, de tijd vliegt hier bij deze Place to be, de Downtown Dance Show. Nog vijf minuten te gaan. Dat betekent dat we de laatste plaat gaan instarten voor vanavond. De afsluiting van je weekend hier op Dance Radio. Dat gaan we doen met een dubversie van Barbara Pennington, Fan the Flame. We mogen opruimen, mannen. Het eh, zit er weer op. De laatste flesjes worden nog klaargezet. Zo direct nog eventjes eh, gezellig naborrelen. Zeg alvast uh, goedenavond, Mug. Die gaat alvast duiken. Morgen vroeg op. Zo zijn er meer. Maar ik vond het toch tof dat je bent gebleven tot 12 uur. Om weer eens te luisteren wat we te spelen hebben hier. Nou, we hadden vanavond heel wat lekkere platen. En we hebben nog wat... Eh, ja, er ligt nog wat inderdaad. Dat, die nemen we mee naar volgende week. Dus volgende week weer dezelfde tijd. Dezelfde kanalen. Dezelfde bronnen. Waar je dus ook vandaan trok. Van de week bij de buurman een eh, mooi nieuw setje geïnstalleerd. En inderdaad hoor, via de app. Hup, Dance Radio erin. Die komt er ook nooit meer vanaf. Ik zeg voor vanavond eh, alvast uh, een weltrusten voor degenen die gaan slapen. Een hele fijne week toegewenst. En ik zie je graag weer volgende week zondag. Tussen 9 en 12 hier op Dance Radio. De lekkerste old school classics van de clubs van Weleer. Voor nu, fijne avond en tot volgende week.